Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Politiek Den Haag is er tot diep in de nacht overlegd. Na tien uur praten waren de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB akkoord met de geldplannen van het kabinet. Pas om vier uur vannacht ging de lamp uit op het ministerie van Financiën. En politiek verslaggever Wilco Boom denkt dat er nog flink onderhandeld is. Ja, je hoort Schoof ook zeggen dat er onder invloed van het overleg met de partijleiders... Eh, nog kleine aanpassingen komen aan die begroting. Ja, en dat kan dan toch weinig anders betekenen... dat er toch ook nog wel een beetje onderhandeld moest worden eh, met elkaar. Hè? Met, met Wilders, uh, Gus, Guus, uh, Omtzigt en, en Van der Plas aan tafel. Officieel horen we tot Prinsjesdag nog niks over de geldplannen voor volgend jaar... maar vaak lekt er voor die tijd al wel wat uit. Het wordt vanmiddag waarschijnlijk weer een bende op de wegen rond Utrecht. De A2 is het hele weekend dicht voor onderhoud. Vorige keren was het al een chaos. Dit keer zou het wel eens nog erger kunnen worden... omdat zomervakanties voorbij zijn. Rijkswaterstaat hoopt dat mensen vandaag een dagje willen thuiswerken of het OV pakken. En na weken pushen heeft de democratische presidentskandidaat Kamala Harris... een interview gegeven op de Amerikaanse televisie. Dat deed ze samen met haar running mate Tim Walz. Het was hun eerste officiële interview sinds hun nominatie. Op 10 september nemen Donald Trump en Kamala Harris het voor het e- eerst tegen elkaar op tijdens een groot debat. En nog een enorme stunt van tennisser Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij moest tegen Carlos Alcaraz, oud-winnaar van het toernooi... en de huidige nummer 3 van de wereld. Van de Zandschulp was bepaald niet favoriet, maar won wel, was te zien op Eurosport. De sensatie is daar! Botik van de Zandschulp verslaat Carlos Alcaraz. Winnaar van de laatste twee Grand Slam toernooien. Botik van de Zandschulp zorgt hier voor een van de mooiste zegens uit de historie van het Nederlandse mannentennis. Van der Zandschulp speelt zijn volgende pot zaterdag tegen de Brit Jack Draper. Hij is niet de enige Nederlander in het toernooi. Dellen Griekspoor komt vanavond ook nog in actie. Het weer nog in de zuidelijke helft van het land zijn er wolken... en kan er vandaag een buitje vallen. In de rest van het land is het droog en is er meer zon. Het wordt max rond de 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maars en de Leidse tunnels de 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Badhoevedorp en de Nieuwe Meer 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A9 alkmaar Amsterveen. tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En door een kapotte vrachtwagen op de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-Bos en Lommer en amsterdam buitenveld 6 kilometer file, 20 minuten vertraging.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 De vier coalitiepartijen steunen de begrotingsplannen van het kabinet. Iets na vier uur vannacht waren ze eruit na een overleg dat tien uur had geduurd. Het lijkt erop dat er nog de nodige aanpassingen zijn gedaan. De prijzen zijn deze maand iets minder hard gestegen dan in juli. Dat komt vooral doordat energie iets goedkoper werd. Eten, drinken en tabak werden iets duurder. De inflatie kwam deze maand volgens het CBS uit op 3,6 op jaarbasis. Amsterdamse universiteiten nemen extra veiligheidsmaatregelen voor Joodse en Israëlische studenten en medewerkers, meldt het Parool. Dat gebeurt omdat er weer pro-Palestina-demonstraties worden verwacht, net als voor de zomer. Het weer, vandaag op veel plaatsen geregeld zon. In het zuidoosten is er veel bewolking met af en toe regen. Het wordt 20 tot 23 graden. 106.9 ZFN independent, miss self-sufficient, miss keep your distance, mm.